Levi van Eck met het NOS-journaal. De meeste van de Israëlische gijzelaars die zijn vrijgelaten... zijn er naar omstandigheden goed aan toe. Dat meldt de directeur van een ziekenhuis... waar een aantal gijzelaars wordt behandeld. In totaal zijn er 13 Israëlische gijzelaars vrijgelaten door Hamas. Vandaag, op de tweede dag van het tijdelijke bestand... laat Hamas naar verwachting weer 13 mensen vrij... In ruil daarvoor laat Israël dan ook weer een aantal Palestijnse gevangenen gaan. Hamas houdt nog altijd 20 Thaise burgers gegijzeld. Dat heeft het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Gisteren werden er naast de Israëliërs ook 10 Thaise gijzelaars vrijgelaten. 9 mannen en 1 vrouw. De vrijlatingen zouden niet direct verband houden met de uitwisseling van gijzelaars en gevangenen door Israël en Hamas. VVD-fractievoorzitter Gus blijft erbij dat haar partij niet in een nieuw kabinet zal plaatsnemen. Wel wil de VVD een rechtskabinet steunen vanuit de Kamer. Dat zei ze in Nieuwsuur. Ze benadrukte dat ze geen politiek spelletje speelt. Het besluit zorgde voor verbazing, ook binnen de VVD zelf. Het wordt door een deel van de achterban gezien als het ontlopen van verantwoordelijkheid. Alle slachtoffers van seksueel misbruik door de Spaanse katholieke kerk krijgen compensatie. Dat is bekendgemaakt op een conferentie voor bisschoppen in Spanje. Dat geldt ook voor slachtoffers van wie de dader is overleden of de zaak is verjaard. De bisschoppen komen daarmee terug op een eerder standpunt... waarbij in die gevallen niet werd uitbetaald. In principe moet de dader het geld betalen. Ruim 1 op de 200 Spanjaarden was ooit slachtoffer van seksueel misbruik... binnen de Rooms-Katholieke Kerk... bleek vorige maand uit een Spaans onderzoek. Het weer verspreidt over het land vallen buien, soms met hagel of onweer.